Michel met het NOS-journaal. Eén op de vette foto van zichzelf naar iemand anders gestuurd... blijkt uit een peiling onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Vooral jongeren van 16 en 17 doen aan sexting. Bijna 40 van die groep heeft wel eens de vraag gekregen... om een seksueel getinte foto van zichzelf te maken. Meisjes gaan daar iets vaker op in dan jongens. Snapchat wordt het meest gebruikt om naaktfoto's te delen... maar ook WhatsApp is populair. De Australische politie heeft in een jacht 1400 kilo cocaïne gevonden. Dat is de grootste drugsvangst ooit in het land. er ging jarenlang onderzoek aan vooraf. Vier Australiërs, een Nieuw-Zeelander en iemand met zowel een Zwitsers als Fiji's paspoort zijn opgepakt. Ze kunnen allemaal levenslang krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump is bereid om Mexico te helpen bij het oplossen van hun problemen. Dat heeft hij gezegd in een interview met de tv-zender Fox, voorafgaand aan de Super Bowl, de finale van het American Football. Trump noemde de Mexicanen aardige mensen en hun president een beste man. Trump vertelde verder dat hij graag zaken wil doen met de Russische president Poetin in de strijd tegen IS. En hij mocht een voorspelling doen over de uitslag van de Super Bowl. Hij zette zijn geld op de Patriots die club won uiteindelijk met 34-28 van de Atlanta Falcons. En in Qatar is gisterochtend de laagste temperatuur ooit gemeten. Het was anderhalve graad boven nul, een stuk kouder dan de gebruikelijke 20 graden. De temperatuur werd gemeten in de buurt van de grens met Saoedi-Arabië. In de middag was het overigens weer gewoon 20 graden. Het vorige koude record stond op bijna 4 graden. Dat werd gemeten in de winter van 1964. Het weer nog. De dag begint mistig. Het blijft bewolkt met af en toe motregen. Het wordt 4 tot 7 graden. Later in de week wordt het kouder en gaat het s'nachts weer vriezen.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 voor Avanhoorn 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht... Op de A15 Rotterdam Europoort voor de Botlektunnel vanaf Rotterdam IJsselmonde 14 kilometer. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Naar Rotterdam vanuit Breda tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk 6 kilometer.